Dit is door Negens met het NOS-journaal. Opnieuw wordt van verdacht informatie te hebben gelekt naar criminelen. Hij zou in de politiesystemen zijn nagegaan of er een onderzoek liep naar bepaalde verdachten. Hoe vaak hij dat heeft gedaan wil het OM niet zeggen. De politieman is in oktober aangehouden en moet volgende week voor de rechter komen. Het is al het vierde lek bij de politieeenheid Den Haag in een jaar tijd. Bij een supermarkt in Amstelveen is een brand uitgebroken na een ramkraak op een geldautomaat daders hebben de auto die werd gebruikt in brand gestoken, meldt NH Nieuws. De brand is onder controle. De daders zijn nog voortvluchtig. Het is niet duidelijk of ze iets buiten hebben gemaakt. In zijn eerste State of the Union heeft president Trump vannacht de Republikeinen en Democraten opgeroepen compromissen te sluiten. Volgens Trump is dat nodig om de infrastructuur en de problemen rond immigratie aan te pakken. Zijn oproep komt juist nu de politiek in de VS sterk verdeeld is over de economie zei Trump dat er sinds zijn aantreden 2,4 miljoen banen bij zijn gekomen. Kort voor zijn State of the Union heeft Trump vannacht een decreet getekend waardoor Guantanamo Bay open blijft. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Trump al dat de omstreden gevangenis voor terreurverdachten op Cuba in gebruik zou blijven. Zijn voorganger Obama probeerde Guantanamo Bay juist te sluiten. Spoorbeheerder ProRail krijgt 43 miljoen euro om op meer trajecten spoorboekloos te gaan rijden. Het gaat om de trajecten Schiphol-Utrecht-Nijmegen en de lijn Breda-Eindhoven. Spoorboekloos rijden houdt in dat er elke 10 minuten een intercity gaat. Nu al is dat het geval op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. Het weer vanochtend regen of motregen en veel wind. In de middag klaart het vanuit het noordwesten op... Maar er blijft kans op wat hagel of natte sneeuw. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.